en me te vertellen. Is het nog het verleden of oh, bestaat dit dat niet meer? Ik zing alleen maar snutjes, leg je niet ideaal. De deur En zal En nu nooit niet zijn. En toch Toxin zal proberen dat spel hier voor te spelen. Wat de droom. Ik weet het niet meer. Blijf alive. Wat droom? Ik weet het niet meer. blijf lachen, maar dat is hier. Wat